Goedemiddag, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu en leiders van Hamas loopt waarschijnlijk vertraging op. In mei zei de hoofdaanklager van het internationaal strafhof dat hij wilde dat ze opgepakt worden vanwege hun rol in de oorlog in Gaza. International law and the laws of armed conflict apply to everyone. Those who do not comply with the law should not complain later when my office takes action based upon solid evidence. Volgens het strafhof in Den Haag mogen meer dan 60 landen en andere partijen eerst hun mening geven voordat er een arrestatiebevel kan komen. Onder meer de VS en Duitsland vinden dat Netanyahu niet zou moeten worden opgepakt. De luchthaven van de Kroatische stad Split is getroffen door een hekaanval. De computersystemen vielen gisteravond uit. Eerst werd gedacht aan een technische storing, maar al snel bleek dat hackers achter de aanval zitten. Reizigers in Split moeten handmatig worden ingecheckt. Ze moeten rekening houden met flinke vertraging. Chris Brown is aangeklaagd voor mishandeling. Hij zou volgens Amerikaanse media na zijn concert in Texas vier mannen in elkaar geslagen hebben. De slachtoffers werden naar eigen zeggen door de zanger uitgenodigd om backstage te komen. Eenmaal daar werden ze omsingeld door een groep van tien man... en onder leiding van Chris Brown geslagen en geschopt. De slachtoffers zeggen dat ze ernstige verwondingen aan hebben overgehouden... en eisen een schadevergoeding van 50 miljoen dollar. Het Amsterdam UMC gaat onderzoek doen naar hoe ze stress kunnen verminderen bij personeel in de operatiekamer. Zorgmedewerkers die helpen bij operaties zouden veel meer werklast ervaren dan andere beroepsgroepen en daardoor sneller een burn-out krijgen. Daardoor is er een groot tekort aan zorgpersoneel, vertelt de onderzoeksleider. We gaan niet meer mensen krijgen in de zorg en de druk op de zorg neemt alleen maar toe. Dus het gaat er echt om hoe we die mensen weerbaar kunnen maken tegen wat op ze afkomt. Dat we goed herkennen hoe we dat moeten doen voor die personen. En dat we het ook kunnen voorkomen dat ze uit gaan vallen. Het onderzoek naar stress in de operatiekamer wordt internationaal uitgevoerd met elf landen. Het weer, vooral in het zuiden en oosten, nog buien met kans op onweer. Graad of 21 is het. Vanavond ook grijs met langs de kust nog regen.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 Daardoor extra drukte op de Ring Zuid en de Ring West. Op de A10 tussen Watergraafsmeer en Knopend Koenplein 17 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is daar een uur. Er is ook nog een ongeluk gebeurd waardoor er een rijstrook dicht is. Verder daardoor ook vielen op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam... voor de aansluiting met de A10 een half uur verdraging. En de andere kant op op de A5 tussen IJmuiden en Knopend de Hoek... is de vertraging ook een half uur door een kapotte vrachtwagen.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 President Macron kwam in actie nadat een Franse journalist een petitie was begonnen... voor de vrijlating van Watson. De man die afgelopen weekend in Den Haag werd mishandeld en aan zijn verwondingen overleed... is een asielzoeker uit Somalië. Er worden nog acht verdachten gezocht door de politie. Vulkaan Etna zorgt opnieuw voor problemen voor het vliegverkeer. Het grootste vliegveld van Sicilië is tijdelijk dicht... omdat er zwarte as is terechtgekomen op de start- en landingsbaan. Het weer vanuit het westen buien. De temperatuur ligt tussen de 19 en 23 graden.